De belangenorganisatie Actie in de Transport protesteert zo onder meer tegen loondumping, waarbij buitenlandse chauffeurs ver onder de prijs werken. Zes vrachtwagens rijden met een gangetje van 60 kilometer naast elkaar over de snelweg van de Meren naar Nooddorp en terug. Nationaal coördinator terrorismebestrijding Schoof heeft benadrukt dat in Nederland geen verhoogde dreiging is voor aanslagen. Het dreigingsniveau hoeft dan ook niet te worden verhoogd. Buitenlandse Zaken heeft het ambassadepersoneel uit Jemen teruggehaald omdat de ambassade mogelijk doelwit is van terroristen. Schoof bevestigt de dreiging in Noord-Afrika en het Midden-Oosten, maar die geldt niet voor hier, zegt hij. Tien weduwen, van wie de mannen in 1947 door Nederlandse militairen op zuid Lebes, het huidige Sulawesi, zijn doodgeschoten, krijgen van de staat compensatie. Ze krijgen ieder 20.000 euro en de Nederlandse ambassadeur zal namens de staat openbaar excuses aanbieden. Het bloedbad op Zuidse Lebes door de troepen van kapitein Westerling was een van de dieptepunten van de strijd tussen het Nederlandse leger en Indonesische opstandelingen. Ondanks laboratoriumonderzoek in Roemenië is nog niet duidelijk wat er is gebeurd met de zeven kostbare schilderijen die vorig jaar uit de kunsthal in Rotterdam zijn geroofd. Zeker is dat er drie of vier olieverfdoeken zijn verbrand, maar de experts kunnen niet aantonen welke. In Roemenië staan volgende week vijf verdachten terecht. De Spaanse hogesnelheidstrein die vorige maand in Santiago de Compostela uit de bocht vloog was technisch in orde. De topman van het spoorbedrijf zei tegen een onderzoekscommissie dat de trein diezelfde ochtend nog was gecontroleerd. Bij het ongeluk kwamen 79 mensen om en raakten er 140 gewond. De machinist die veel te hard reed zit vast op beschuldiging van 79 gevallen van dood door schuld. Het weer geregeld zon, ook stapelwolken. Vanavond blijft het droog.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 tussen knooppunt Hoefdaak en Eembrugge 7 kilometer. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewek 5 kilometer... heeft te maken met langzaamaan acties van vrachtwagenchauffeurs. Verderop staat bij Woerden nog eens 2 kilometer. Op de A16 Breda richting Rotterdam is bij knooppunt Ridderkerk een ongeluk gebeurd. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Vanaf knooppunt Klaverpolder tot aan knooppunt Ridderkerk staat 12 kilometer... Op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen Afrit Westerlee en Maasluis 2 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Daar staat een kapotte vrachtwagen.